Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister van Nieuwenhuizen geeft toe dat de inspectie niet altijd kan optreden tegen geluidsoverlast rond Schiphol. Ze zegt dat er nieuwe geluidsnormen en handhavingsregels zijn afgesproken, maar dat die nog niet in de wet zijn verankerd. Tot het zover is, is het volgens Van Nieuwenhuizen onvermijdelijk dat er soms meer geluidsoverlast is dan afgesproken. De politie maakt zich bij het innemen van rijbewijzen niet schuldig aan leeftijdsdiscriminatie, zegt minister van Nieuwenhuizen. De NOS meldde zondag dat de politie ruim 200 rijbewijzen van ouderen ten onrechte heeft ingenomen. Van Nieuwenhuizen wijst erop dat de politie in verreweg de meeste gevallen terecht een rijbewijs inneemt en dat agenten heel goed weten dat ouderen over het algemeen niet de grootste brokkenmakers zijn. Saoedi-Arabië lijkt de verhoudingen met Israël te willen normaliseren. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zei in een interview dat de Israëliërs het recht hebben om vredig in hun eigen land te wonen. Dat is opmerkelijk omdat Saoedi-Arabië de staat Israël niet erkent. Mogelijk zoeken de Saoedi's samenwerking met Israël tegen hun gezamenlijke vijand Iran. Ontevreden pakketsorteerders voeren vandaag actie tegen schijnconstructies bij PostNL. Ze protesteren bij het hoofdkantoor in Den Haag. Het overgrote deel van de sorteerders is niet in dienst van PostNL, maar werkt via een uitzendbureau. Door een speciale constructie vallen ze niet onder de CAO. De sorteerders eisen net zoveel loon als collega's die wel bij PostNL in dienst zijn. Zes mannen zijn veroordeeld voor het witwassen van bitcoins ter waarde van miljoenen euro's. Ze krijgen zelfstraffen van 1 tot 3 jaar. Het gaat om drie handelaren en drie klanten. Volgens de rechter kan het niet anders dan dat de bitcoins waren verdiend in het criminele circuit voordat ze werden omgezet in contant geld. Twee van de drie klanten werden ook veroordeeld voor drugsdelicten. Het weer, vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Morgen opnieuw buien bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen 6 kilometer. Op de A4, daarna richting Rotterdam bij Den Horen 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. Na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij de Meren 7 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht, kost je ruim uh, eh, 20 minuten extra. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, bij Knoopend Ridderkerk 5 kilometer.